Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Over een uur delen van Groningen de hoogste waterstand verwacht. Omdat het vrijwel niet meer regent, stijgt het water niet of nauwelijks meer... en is het ergste gevaar voor overlast geweken. Toch wordt er in het noorden nog intensief gecontroleerd... of de dijken en andere waterkeringen het houden. Gisteravond laat noemde het waterschap Hunze en Aas de toestand nog onberekenbaar... omdat het water in de Dollard sneller steeg dan was verwacht... Daarom werd niet ver van Nieuwerschans een polder gebruikt voor het bergen van overtollig water. Ook wordt het Eemskanaal tussen Groningen en Delfzijl goed in de gaten gehouden. Om 1 uur vanmiddag is definitief te zeggen of het gevaar in Groningen is geweken, omdat dan het tweede tij opgekomen is. Bij aanvallen van Hutu-extremisten op dorpen in Oost-Congo zijn deze week zeker 45 doden gevallen. De slachtoffers zijn vooral vrouwen en kinderen, zegt het Congolese leger. De Hutus komen uit buurland Rwanda. Ze zijn naar Congo gevlucht om te voorkomen dat ze worden berecht voor de genocide van 1994, die 800.000 Rwandese het leven kostte. De Hutus willen de regering van Rwanda omverwerpen. Ook vechten ze met andere milities en het Congolese leger. Ze maken zich geregeld schuldig aan slachtpartijen en verkrachting. Vermoedelijk hebben de Hutus de dorpen in het grensgebied aangevallen... omdat de bewoners een rivaliserende militie zouden steunen. Een Amerikaanse lijkschouwer moet voor de rechter komen voor de diefstal van een stuk ruggengraat. De vrouw van 44 had tijdens haar werken ruggenwervels uit een lichaam gesneden en die mee naar huis genomen. Tegen de politie zei ze dat ze haar hond ermee wilde trainen in het herkennen van de geur van menselijke resten. De politie in Wisconsin onderzoekt of de lijkschouwer al eerder in de fout is gegaan. De vrouw is geschorst. Het weer, vannacht hier en daar buien met kans op zware windstoten. Aan zee is de wind eerst nog stormachtig, later vannacht neemt hij af.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 Breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison, gotta get on out.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 Maar bij jou is het warm, je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. op jou zit. Oh daar, oh, ben jij, oh daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd blauw.